Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De scholen eerder openen dan begin februari, dat zal niet snel gebeuren, denkt premier Rutte. Dat, dat, zou echt een klein wondertje zijn als het al voor 8 februari is. Dus de eerste, dat zou prachtig zijn, maar ik, daar wil ik nu geen hoop op geven. Het hangt allemaal af van de Britse coronavariant. Daar kwamen hoopvolle berichten over vandaag, want die variant is niet massaal rondgegaan in de gemeente Lansingerland. land die Britse corona dook op in een school, maar uit de voorlopige resultaten van tienduizenden tests valt de verspreiding mee. In het onderzoek naar de moord op Lotte van 14 uit Almelo is de politie op zoek naar treinreizigers. Dat zijn mogelijk belangrijke getuigen. Het gaat om mensen die op 10 januari tussen half drie en kwart over vijf tussen Almelo en Wierde in de trein zaten. Lotte werd bijna twee weken geleden doodgevonden in het water bij een industrieterrein. Een man en zijn twee minderjarige zoons zitten vast in de zaak. Het begint er steeds meer op te lijken dat we ook dit jaar geen Olympische Spelen hebben. Volgens de Britse krant The Times heeft de Japanse regering al besloten dat het grootste sportevenement ter wereld niet doorgaat. Wij spraken met dressuur Amazone Anne Meulendijks, die met haar paard naar Tokio zou gaan. Ze ziet haar droom al bijna in duigen vallen. Het is ons leven en het is, en het is echt een passie van je en je doet het uiteindelijk ook wel een beetje... Hè, de Spelen was echt al mijn droom en daar deed ik het natuurlijk ook echt voor. En ja, nu valt die droom eigenlijk een beetje in duigen. En de start van de Spelen staat nu nog gepland op 23 juli. De organisatie, het Olympisch Comité, weet trouwens niks over uitstel... en zegt dat het allemaal nog gewoon door kan gaan. En een hond heet niet voor niets ook wel een trouwe viervoeter... want in Turkije stond er een dagenlang te wachten... tot haar baasje weer uit het ziekenhuis werd ontslagen. Die werd met een ambulance weggereden na een hersenbloeding. De witte hond rende erachteraan en had door dat haar baasje in het ziekenhuis lag... De hond werd weer naar huis gebracht, maar brak vervolgens elke dag uit om voor de deuren van het ziekenhuis te wachten. Het beestje werd een fenomeen, want ze werd volop geknuffeld en verplegers gaven haar te eten. Na vijf dagen kwam haar baasje in een rolstoel naar buiten en ze was dolgelukkig. Het baasje trouwens ook. Het weer nog. Het blijft vanavond droog. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Morgenavond kans op natte sneeuw. En eigenlijk kunnen er de hele dag winterse buien vallen. Het wordt morgen 5 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam staat Fiede voor de aansluiting met de A10 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk in de Koentunnel op de A10 West naar Zaanstad. Daar is de weg helemaal dicht. Verkeer op de A10 richting Zaanstad kan beter omrijden via de Zeeburgertunnel. De N242, de weg Alkmaar-Middenmeer, is nog altijd in beide richtingen dicht bij Herugewaard na een ongeluk.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 The girls. She talking about why the f my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit my one more time. I can't be late, the girl's taking up my time. To hit her with a line. I can't wait to freak same high. let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, for real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Hot. Caliente off the meter. Hot. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me Oye mami, estoy buscando una chica shocky. Baby, drop it low on top me. Electric feels so shock me. Your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mami, ven aquí. You know I'm liking what I see. Muévelo, muévelo, muévelo, I see. Yo quiero una mujer, una princesa no tiene poderes. A chick with no boundaries, that's that for what it. When nothing in la cama, she good in the bed. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, si eso es. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell I like Dominicanas, Boricuas, and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. Eh. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica de regio.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 Grote winkelketens, waaronder Blokker, Wibra en Scapino... vinden het nieuwe steunpakket van de overheid te mager. De eigenaar van Blokker zegt dat hij 600.000 euro krijgt... terwijl er volgens hem tientallen miljoenen verloren gaan. De Tweede Kamer vergadert niet meer na 7 uur s avonds in verband met de avondklok.